Goedenavond, ik ben Sid van der Linde en dit is het nieuws van NOS op 3. De stakingen bij Albert Heijn zijn definitief voorbij. Albert Heijn en de vakbonden zijn het eens geworden over een nieuwe CAO. Mensen die werken in distributiecentra krijgen onder meer een loonsverhoging van 10 er werd tot vorige week donderdag gestaakt bij vijf van de zes distributiecentra. In veel winkels van Albert Heijn waren er daardoor lege schappen. Advocaat Ines Wesky heeft tien dagen voordat ze werd opgepakt... haar advocatenkantoor overgedragen aan haar zoon. Dat meldt de krant het FD. Haar zoon Guy Wesky zegt tegen het FD dat de timing van de overname puur toeval is. Het Openbaar Ministerie denkt dat Wesky berichten van en naar topcrimineel Ridouan Taghi doorstuurde... toen hij nog haar cliënt was. Op een snelweg in Duitsland is een touringcar en een vrachtwagen op elkaar gebotst. 52 mensen raakten gewond, van wie 10 zwaar gewond. Het ongeluk gebeurde op de A12 in het oosten van Duitsland. De meeste gewonden zaten in de bus. Die kwam uit Polen en was onderweg naar Berlijn. Op de plaats van het ongeluk zijn bijna 100 hulpverleners ingezet. Een quoteslijstje van rijkste jonge miljonairs voor dit jaar is vandaag bekend geworden. Van de 100 mensen in de lijst zijn er maar vier vrouw. Drie stonden er al in en eentje maakt haar debuut. Influencer Negin Mirsalehi. Ze heeft 7 miljoen Insta-volgers en verdient het grote geld met haar beautymerk dat ze samen met haar man runt. Deze quotejournalist dook in de cijfers kwamen we in de Kamer van Koophandel erachter dat ze net iets meer aandelen heeft in een holding dan haar man. Dus ja, ze is ook net wat rijker dan haar man. De andere drie vrouwen in de top 100 zijn namen die al langer in de lijst staan. Doutzen Kroes, Nikki Plessen en Sharon Hilger. Die zit in de sieraden. Het weer in het oosten en noordoosten blijft het nog het langst droog. Vanavond overal regen en het is maximaal een graad of 16. Morgen wat wolken, wat buien en wat zon en opnieuw zo'n 16 graden. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Bianca Daming van de ANWB. Het is nog steeds heel druk op de weg. Vooral rond Amsterdam staan er nog hele lange files. Het komt doordat er een storing was bij de Koentunnel in de A10 Noord richting Zaanstad. je hebt ook nu nog behoorlijk wat vertraging daar. En op de A10 Oost sta je ook vast bij Zeeburg. Door omrijders is het daar extra druk. Vertraging is een half uur nu. Op de A4 richting Amsterdam heb je ook ruim een half uur tijdverlies... tussen knooppunten De Hoek en de Nieuwe Meer. En op de A9 sta je in de file van Diemen naar Alkmaar... Tussen de afrit AMC en knooppunt Velzen heb je 25 minuten tijdverlies. Op de N201 is het aansluiten van Hoofddorp naar Uithoren.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 They only keep fools to paying my rent. I didn't used to think much. sleeps, my words false falsely. I feel sad. Canadese Bella White is een begenadigd zangeres en songwriter. Ze wordt vakkundig bijgestaan door getalenteerde muzikanten op het album Among Another Things.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 Het zijn tien originele nummers van Bart Ryan. Het aanstekelijke en dansbare Street Corner Angel is toch wel het hoogtepunt van het album. Sitting on a corner in worn out shoes Counting his cigarettes and killing the blues He looks up at me all skin and bone. I ask what you're doing here, boy. Here all alone. I'm waiting on my angel to come around. She wearing a blue dress. We're gonna go downtown. Just a poor boy with hardly a dime Has a back-breaking job on a factory line Got a jacket that's torn and a wrinkled shirt But there's a spark in his eye under all that dirt Cause he weighed down his angel around She wearing a blue dress Hair gonna go downtown Stand in a doorway And drink apple wine Fall asleep on each other And watch a storm say a prayer for the working man. solitary wife fall asleep on each other and watch the stars shine. Watch them shine now. Hey. De original van deze week. Dit was een grote comeback-song voor Elvis, die sinds Good Luck Charm in 1962 geen nummer 1 hit meer had gehad in de VS. Hij had een reeks ongebruikelijke films gemaakt en zijn muziek had zijn glans verloren. Suspicious Minds bracht hem terug naar de nummer 1 positie in november 1969. vleugje Patsy Klein, een snufje van een jonge Sheryl Crow en her en der een snik à la Tammy Wynette. Zie daar, Esther Rose met Girl. Peterson is een muzikant, gitarist, banjo-speler en singer-songwriter die de afgelopen 50 jaar verschillende muziekstijlen heeft gespeeld, waaronder country, bluegrass, progressieve bluegrass, folk, folk rock, country rock en heeft met talloze muzikanten in veel verschillende bands gewerkt.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 Ze verdween vroegtijdig, maar nam wel enkele singles op, waaronder You or The Whiskey. Did you really mean all them things that you said? Don't wanna give up on you yet. But something about you, baby, has me right on the edge, and I know it might be wrong. Falling for a rambling man, a rolling stone. Waiting on you to tell me it's true. country songs uit eigen land is een vast onderdeel en onlosmakelijk verbonden met dit programma. Het onlangs uitgebrachte Rollin' with the Punches is van de Southern rockgroep Voltage. I fall, I will rise from the ground up to the sky, from the dark into the light, down from the valley to mountain high. De Nederlandse Lotte Walda brengt haar nieuwe single The Old Bridge uit. Het bruist van persoonlijkheid en weerspiegelt folk- en country-invloeden. time could be 19 People's walk right now muziek was er al. Maar Elvis heeft het nooit meer kunnen zingen. Nu neemt Bouke die taak op zich. Fire Down Below. blokje country uit eigen land. Rodney Crowell, die stil aan de 73 nadert, laat nog een behoorlijk vitale indruk na in zijn nieuwe werk. Getuige Somebody Loves You. the dark side of nowhere they taking your lumps and no education, much to speak of, and nothing to live for. When push comes to shove, you die we've been told. There's lead in the water, the knees on your neck, the son of your father, a point to neglect.